moet met het NWS Journaal. De laatste wintersporters op weg naar het populaire Franse skigebied Les Trois Vallées komen pas diep in de nacht aan, verwacht de verkeersinformatiedienst. Op de weg lag een enorme rotsblok. Nadat het gevaarte was verpulverd en het wegdek gerepareerd, kon het verkeer er aan het begin van de avond weer langs. Maar het duurt erg lang voordat alle ontstane file is opgelost. Aan het begin van de nacht stond er nog altijd 15 kilometer. De Russische onderzoekers van de moord op de politicus Nemtsov zeggen dat ze rekening houden met verschillende scenario's. Zo zou de moord op de tegenstander van president Poetin door andere tegenstanders van Poetin gepleegd kunnen zijn, om vervolgens de Russische regering de schuld te geven. Ook zou de aanslag iets te maken kunnen hebben met het liefdesleven van Nemtsov, die op pad was met een 30 jaar jonger fotomodel. Verder noemen de onderzoekers moslimextremisten als mogelijke daders. De Oekraïense president Poroshenko zegt dat de vermoorde politicus op het punt stond te onthullen hoe Rusland betrokken is bij de oorlog in Oekraïne. Nog deze tijd begint in de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro een groot feest om te vieren dat de stad 450 jaar bestaat. Op talloze podia in de stad verzorgen nationale topartiesten optredens. Het feest gaat 24 uur duren. Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan is de eerste verkeerstunnel in Rio gebouwd. Die wordt vandaag feestelijk geopend door president Rousseff. Marathonschaatster Mariska Huisman heeft haar laatste wedstrijd gewonnen. In Amsterdam won ze de finale van de KPN Marathon Cup. De 31-jarige Huisman werd drie keer Nederlands kampioen op kunstijs en één keer op natuurijs. Op haar lange erelijst prijken ook de als stedentocht en het Open NK.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 也冷。 van Zandvoort, op 106.9 FM.